Thank you. Inderdaad. Dat is betekent. We zeggen ook. Met Ik been, we zeggen hem terug Thank you. إيه، كان عندنا في عرف